Volgens de politie is er geen direct gevaar, maar ze nemen het wel heel serieus. Deze verslaggever van RTV Oost is bij de school. De kinderen hebben eigenlijk alles moeten achterlaten op school. De fiets, de jassen, de tassen, alles eh, moest achterblijven. Hier zijn ook wat kinderen net opgehaald door de ouders ook. Eh, wat, wat gebeurde er? Nou, eh, het brandalarm ging ineens af. <laughs> en toen ineens moesten we alle spullen laten liggen. En toen moesten we gewoon naar buiten. De kinderen die nog niet zijn opgehaald worden opgevangen in een sporthal in de buurt. De Belastingdienst heeft opnieuw fouten gemaakt in de toeslagenaffaire. Honderden ouders hebben onterecht een brief gekregen waarin staat dat ze geen compensatie krijgen van 30.000 euro. De staatssecretaris legt in een videoboodschap uit wat er mis is gegaan. Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor hun kinderen. Zij kregen een brief waarin staat dat we nu geen reden zien om ze 30.000 euro uit te betalen. En dat klopt niet. Het spijt me enorm dat dit allemaal gebeurd is. Zo'n 400 ouders krijgen het geld alsnog snel uitbetaald. Andere gevallen worden opnieuw bekeken, zegt ze. Buurtbewoners in Roosendaal werden gisteravond gek van een sterke wietlucht. Die was in verschillende wijken te ruiken. Inmiddels heeft de politie ontdekt waar de lucht vandaan kwam. Een gedumpte caravan vol drugsafval. En voor Fransen wordt vaccineren tegen corona een soort sprookje. Want vanaf dit weekend kunnen mensen hun prik halen in Disneyland Parijs. Het park is al maanden gesloten en dat blijft ook nog wel even zo. Maar in een van de hotels wordt nu een vaccinatielocatie gemaakt. En daar kunnen iedere dag duizend mensen terecht. Het weer. Op steeds meer plekken merk je dat het harder begint te waaien en dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen. Al is er wel zon en het wordt zo'n 10 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 vanaf Hoorn richting Friesland voor Brezandijk een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug for me. Het broedseizoen is in maart begonnen en dat betekent ook dat de meeuwen zich weer hebben genesteld. Vaak bouwen ze een nest in de bewoonde wereld omdat het daar voor hen relatief veilig is. Meeuwen kunnen voor flink wat overlast zorgen. Bijvoorbeeld als ze een nest op het dak van een woning hebben gemaakt. Omdat ze bij wet beschermd zijn, kan je niet zomaar een nest verwijderen of de eieren eruit halen. Wat wel mag, is een mering plaatsen of passieve verjaagmethodes, bijvoorbeeld door middel van vliegers. Op de website van de gemeente staan tips over wat je wel en wat niet mag. and silver and gold Like a scene from a movie That every broken heart knows We were walking on moonlight And you pulled me close Split second and you disappeared And then I was all alone I woke up in tears with you by my side?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 En die werd geboren als alleen Regina Edwards. En was het tweede kind van een gezin met vijf kinderen. Zij groeide op in Times, Ontario in Canada. En toen Twain twee jaar was, scheidden haar ouders. Haar moeder hertrouwde met Jerry Twain, een indiaan. Hij adopteerde alleen en voedde haar op en later nam ze, nam ze zijn achternaam aan. Vanaf haar achtste jaar trad ze op in allerlei clubs, gemeenschapshuizen en voor radiostations. Vader en moeder Twain leefden in uiterste armoede en verkeerden niet in de luxe om haar kinderjaren met spellen te vullen. Toen Shania 22 was, verloor ze haar beide ouders door een auto-ongeluk. Ze nam de zorg voor haar jongere zus en twee broers, nam ze de eeuw op zich. Ze kocht een huis en vervulde haar zustermoederrol totdat haar broers en zus op eigen benen konden staan. Toen het zover was, besloot Shania om haar droom als zangeres te verwezenlijken. Ze begon haar carrière als countryzangeres. Haar eigen naam, alleen veranderde in Shania... omdat die naam beter paste in combinatie met de achternaam Twain. Er werd wel beweerd dat Shania in de taal van It van de Indianen... ik ben onderweg, op weg betekent. Maar hierover over het zand, het hoofd leegmaken in het bos of op de heide. Het zonnige weer dit weekend zal voor vele Noord-Hollanders verblijden en voor lentekriebel zorgen. Toch maken gemeenten zich niet veel zorgen en zullen er geen extra maatregelen getroffen worden in recreatie- en natuurgebieden. In Zandvoort, Schagen en Velzen verwachten ze ook geen bovenmatige drukte. Zo vertelde een woordvoerder van de gemeente Velzen. De situatie wordt in de gaten gehouden, maar er wordt toch drukte ontstaat, wordt er ingegrepen. In Alkmaar verwachten ze wel enige drukte. Ze bereiden zich daar dan ook echt nu op voor. Laat een woordvoerder van de gemeente weten. Daar we grote drukte verwachten, zetten we onder meer cityhorsters in. Er zijn cirkels op de grond gemaakt en is het mogelijk om eventuele hekken te plaatsen op het moment dat het te druk wordt voor de crown control. Eén stap terug, het duurt wat langer dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is... Mm, mm, mm. mm woorden. We vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we dus ik geef het rust. De uren zijn voorbij dat jij me kust. En alles wat ik voel is... Mm, mm, mm. Ik heb alles gegeven. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM Join me for a ride Speed up the music Join me for a ride Maximum overdrive Join me for a ride Speed up the music Join me for a ride Maximum overdrive overdrive. The heat is on, oh yeah, we gotta move on. Check the brakes and listen to the new song. We're gonna overdrive you to the maximum. Now I show your art drift just begun. Rough and jump with your hands on the steering wheel. The wheel is strong, the heart is steel. The maximum overload, king on the road. Feel the tension high up in your throat. Step on the brakes. the maximum. Take it to the maximum. maximum overdrive. Put some pressure upon the gas. I don't know how long I'm gonna last. Feel the force of the main source. The power is strong with the strength of a horse. The ultimate ride that takes you to the overdrive. Remember this, only the source survive. Boom, stick it a boom, stick it a boom, stick it a boom. Take it down into the maximum. Stick it boom, stick it a boom, stick it a boom. Take it on into the maximum. Join me for a ride. Feed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Speed it up the bass. Take it on into the maximum. Op het Badhuisplein staat een reeks fotopanelen waarin wisselende exposities worden getoond. Vanaf 19 april zullen hierin affiches worden getoond... die Zandvoortse basisschoolleerlingen hebben gemaakt in het thema vrijheid. In het kader van 75 jaar vrijheid heeft Rotary Club Zandvoort... in samenwerking met het Zandvoort Museum een educatief lesprogramma ontwikkeld. Leden van de Rotary hebben op alle vijf basisscholen in Zandvoort lesgegeven aan de groepen 6, 7 en 8 over de betekenis van vrijheid. De leerlingen kregen vervolgens de opdracht om door middel van tekeningen, gedichten en kleine kunstwerken zich te uiten wat het woord vrijheid voor hun betekent. Al deze werkstukken zijn vastgelegd op grote affiches en omdat het museum gesloten is, is ervoor gekozen om deze affiches tentoon te stellen in de fotopanelen op het Badhuisplein. De expositie is vanaf maandag 19 april tot en met vrijdag 30 april te bekijken. just the way sky shooter waren de Tumbleweeds It Mighty As Well. En we gaan door met The Beatles, In My Life. things begon als tijdelijk initiatief om mensen wat plezier te brengen in de eerste lockdownperiode, is inmiddels uitgegroeid tot iets veel groters. Oud-collega's Roy van Buringen en Dolly Tempierik kijken tot terug op hun eerste jaar Zandvoort Inside. Het duo begon vanuit de huiskamer, gewapend met een telefoon, een selfie-stick en een ducttape met het maken van filmpjes. De huiskamer is er nog steeds, maar daaromheen is er veel veranderd. Met mediaplatform Zandvoort Insight willen Roy en Dolly graag dicht bij de te staan. Met reportages, rubrieken en afwisselende nieuwsvoorzieningen proberen zij een breed mogelijk publiek aan te spreken. Hiervoor gaan zij op straat op met items zoals In het Zonnetje en Het Straatgesprek. van de dag. De artiest vandaag is de band zonder naam, kortweg BZN. En het was een Nederlandse popgroep uit Volendam... die tussen 1966 en 2007 bestond. Hun hits waren meestal Engelstalig, maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. De laatste jaren zong de groep ook in het Nederlands. De band was vooral populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Zuid-Afrika, Roemenië en in Duitsland. Wereldwijd zijn ongeveer 15 miljoen geluidsdragers van deze band verkocht. Waarvan de grootste gedeelte in Nederland. In Nederland is BZN veruit de best verkopende album geweest ter alle tijden. En hebben ze als enige meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de albumtop gestaan. Op singleniveau houdt BZN het record van de meeste top 40 hits. 55, waarvan 22 in de top 10. En er zijn de enige artiesten die 26 jaar achtereen minstens een hit in de top 40 hadden. In de single top 100 en voorgangers heeft BZN 59 hits gehad. In de loop van zijn bestaan is de band wereldwijd met 88 gouden en dubbel platina platen beloond. Ik heb gekozen voor Hou me vast, gezongen door Carola. twice. het zijn een aantal gebieden aangewezen voor watersporters... zoals kitesurfers kunnen afvaren. Deze zogeheten zones, voor durfsporters, zijn onlangs opnieuw vastgesteld... en gelden van 15 april tot 1 oktober. Sinds 2016 is Zandvoort aangewezen als durfsportlocatie. Een durfsport is een plek waar extreme strand- en watersporters beoefend kunnen worden. Om deze sporters de ruimte te geven zonder dat hun aanwezigheid een gevaar vormen voor de strandtoerisme, zijn er zones aangewezen. Er zijn zwarte zones voor de snelle watersporters, waarbinnen zij mogen afvaren en aanlanden. Tot aan 150 meter van de kust moeten zij binnen deze zone blijven. Daarna zijn ze vrij om van noord tot zuid en vice versa te gaan. Daarnaast zijn er blauwe zones voor de zwemmers en langzame watersporters. In het winterseizoen van 1 oktober tot 15 april is er op zee voldoende ruimte voor alle watersporters en geldt de zonering niet. de gemeente Zandvoort bieden veel professionals en vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase. Om makkelijk en snel inzicht te krijgen van het aanbod voor palliatieve zorg... in Zandvoort is er een folder samengesteld. In deze folder staat beschreven wat de afzonderlijke organisaties bieden aan zorg en ondersteuning de contactgegevens van de organisaties en hoe zij onderling samenwerken. Wethouder Rijnmond van Haafden. Het is mooi om te zien hoe Hospice Haarlem en omstreken, Kennemerhart, Pluspunt Tandem, Zorgbalans en de gemeente Zandvoort samenwerken om bij te dragen aan een goede palliatieve zorg voor de inwoners van Zandvoort. Ik hoop dat zowel inwoners als zorg- en welzijnorganisaties in Zandvoort beter de weg gaan vinden met behulp van deze folder. Als patiënten te horen krijgen dat ze niet meer beter worden, kunnen ze palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om het leven draaglijker en comfortabeler te maken. Door lijden te voorkomen of te verlichten. Dit was Lunzoom weer voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend. Graag tot volgende week woensdag. En mijn motto, zoals altijd, blijf gezond. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I it quite But I really must admit that it could have been better all the time.